1 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. President Trump heeft de Oekraïense president Zelensky onder druk gezet... om een onderzoek in te stellen naar de zoon van presidentskandidaat Joe Biden. Dat meldt de Wall Street Journal. De Oekraïense openbaar aanklager deed onderzoek naar mogelijke banden... van Hunter Biden met een lokaal gasbedrijf. Zijn vader zou hebben geprobeerd dat onderzoek te beïnvloeden. Anonieme bronnen zeggen in de krant dat Trump er bij Zelensky op heeft aangedrongen... het onderzoek te heropenen... Trumps advocaat heeft toegegeven dat er contact is geweest met de Oekraïense president. Maar volgens hem ging dat alleen over de poging om het onderzoek stop te zetten. Facebook heeft tienduizenden apps op zijn platform uitgeschakeld... in een onderzoek naar hoe appontwikkelaars omgaan met informatie over gebruikers. Dat onderzoek is gestart naar aanleiding van het privacy-schandaal rondom Cambridge Analytica. Sindsdien heeft Facebook miljoenen apps onderzocht, zegt het bedrijf. De politie in de Haagse Schilderswijk heeft vanmiddag gepraat met buurtbewoners... naar aanleiding van een onderzoek naar wangedrag door agenten. De politie is een onderzoek begonnen nadat vorige week berichten naar buiten waren gekomen... dat op een politiebureau in de Schilderswijk sprake is van geweld, discriminatie... en een slechte onderlinge verstandhouding. De schuldigen zouden geprobeerd hebben om de misstanden te verdoezelen. Het gaat om vier tot acht agenten. Buurtbewoners die met de politie hebben gesproken... hebben het over een goed gesprek. Nog eens vier jongens hebben zich gemeld bij de politie... naar aanleiding van de mishandeling van een 71-jarige man in Den Haag. Dat gebeurde maandag. De man overleed later in een ziekenhuis. De vier jongens zijn 13, 14 en 15 en zijn aangehouden. Eerder had zich al een andere jongen van 14 gemeld. Ook hij zit nog vast. Het weer vannacht helder en tussen de 5 en 9 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan... Morgen zonnig en droog bij 21 tot 25 graden.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 Let's leave them behind. We have this time here together. Can't let the world turn our dreams into embers. we always had in love. We need so much. We have this time here together. Can't let the world turn our dreams into embers. Let's reignite our hearts tonight. And make this time to remember. diary. I'm at work again, and I don't know what to do about Mr. Bauer. He's been coming home for lunch lately, and he just can't keep his hands off me. So, diary, I have my hands full with this one. I guess it's not that bad. He sure does know how to handle me in the bedroom. I didn't get much work done, though, but I got worked out. Till next time. Thank you. Dear Diary, I'm at work again, and I don't know what to do about Mr. Bauer. He's been coming home for lunch lately, and he just can't keep his hands off. Состояние Dance скоро. So, Diary, I have my hands full with this one.